Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. In Groot-Brittannië zwemmen ze tussen de drollen. Het rioolwater belandt daar op grote schaal in meren, rivieren en de zee. Meer dan 300.000 keer is er ongezuiverd rioolwater geloosd in het water. En dus drijven er drollen in het water, gaat de waterkwaliteit achteruit... en raken ecosystemen verstoord. De Britten zijn woedend over het stinkende water. A middle finger to the companies take their any longer. We Door alle schadeclaims en boetes staan de Britse waterbedrijven nu op omvallen. In Venray in Limburg zijn de eerste vier Jan Linders supermarkten dichtgegaan. Het grootste deel van de winkels, zo'n 50 in totaal, is overgenomen door Albert Heijn en wordt de komende maanden omgebouwd. Steeds vaker worden regionale supermarkten opgekocht door grotere ketens. Eh, Elon Musk wil niks meer in huis hebben van het oude Twitter... en zet alle spullen waar een blauw vogeltje op te zien is in de verkoop. Elon Musk, de baas van X, voorheen dus Twitter... wil nu af van bijna 600 voorwerpen... zoals koffietafels en schilderijen van tweets die viral zijn gegaan. Er kan in september opgeboden worden in een online veiling. Het was vandaag zomers warm, maar voor deze ouderen was het tijd voor een kommetje soep. Geweldige groentesoep. En? Nou, Heerlijk. Een buurthuis in Dodewaard in Gelderland organiseerde een speciale soependag voor ouderen in de omgeving. In de zomer zijn veel mensen natuurlijk alleen. Hè? Dat, waar ze normaal gesproken aanspraak hebben van familie of mantelzorgers. Ja, iedereen is op vakantie.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 And we both know it don't feel the same. But you never know. you'd be And I can see the look in your eyes. Sweet talking and no explanation. Cause all you do is telling me lies. I build my house on the righteous throne.